Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Rotterdam is een lesbisch meisje van 18 mishandeld... omdat ze met haar vriendin hand in hand liep. Ze liep daarbij blauwe plekken en kneuzingen op. De mishandeling was vorige week, maar het is nu pas naar buiten gebracht. De dader is een meisje van een jaar of 15 en een jongen van rond de 12 die met haar meedeed. Ze maakte opmerkingen en begonnen te slaan en te trappen. Het slachtoffer werd geraakt in het gezicht en buik. De politie in Manchester overweegt een onderzoek in te stellen naar de ruim 10.000 mensen die ten onrechte een gratis kaartje hebben aangevraagd voor het benefietconcert voor de slachtoffers van de zelfmoordaanslag daar. Die werd een kleine twee weken geleden gepleegd, vlak na een optreden van Ariana Grande. Bij dat concert waren er ruim 14.000 mensen. Zij mogen als troost gratis naar het benefietconcert, maar de organisatie heeft al 25.000 aanvragen gekregen. Audi ontkent dat er Schumel software zit in de topmodellen A7 en A8. Bij 24.000 dieselwagens is een te hoge uitstoot van stikstof gemeld. De autofabrikant zegt dat de software voor de automatische versnellingsbak verkeerd is afgesteld. De Duitse minister van Verkeer beschuldigde het bedrijf er deze week van dat het Schumel software had gebruikt. Maar Audi spreekt van een technisch probleem en roept auto's terug voor een software-update. Ook in Nederland moeten wagens terug naar de garage. Een groep adoptiekinderen uit Bangladesh wil een DNA-databank opzetten om hun biologische familie terug te vinden. Nieuwsuur meldt dat er met adopties vanuit Bangladesh in de jaren 70 en 80 veel is misgegaan. In die periode zijn zo'n 500 kinderen vanuit Bangladesh naar Nederland gekomen. Die biologische ouders wisten vaak niet dat hun kind voor adoptie naar het buitenland ging. Het weer in het zuiden en oosten kan nog een bui vallen. Vannacht opklaring, het koelt af naar een graad of 12.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 Where you is is where it's at, and you can't beat that with a bat. can't beat that with a baseball bat. Where you is is where it's at, and you can't beat that with a bat. Zoe. Global House Vibes with DJ Malzo.